Voor zover bekend heeft dat alleen geleid tot blikschade en enkele lichtgewonden. Schiphol verwacht dat het winterse weer de komende uren nog gevolgen gaat hebben voor de vluchten... en raadt mensen aan de actuele informatie in de gaten te houden. In Sri Lanka is de ontslagen premier Ranil Wickremesinghe terug in het zadel. De president die hem ontsloeg heeft hem weer benoemd. Door zijn ontslag werd Sri Lanka zeven weken geleden in een crisis gestort. De president benoemde toen Mahinda Rajapaksa als nieuwe premier... en dat leidde tot veel onrust. Rajapaksa is een oud-president die wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden... aan het eind van de burgeroorlog. Het parlement weigerde akkoord te gaan met het ontslag van de oud-premier waarna de president het parlement wilde ontbinden. Dat mocht niet van het Hooggerechtshof, waarna Paksa gisteren opstapte. De Poolse film Cold War is bij de European Film Awards in Sevilla uitgeroepen tot beste Europese film van het jaar. De film van regisseur Paweł Pawlikowski gaat over twee geliefden die in de Koude Oorlog besluiten om te vluchten. De Poolse Joanne Kulig werd onderscheiden voor beste actrice voor haar rol in Cold War. Italiaan Marcello Fonte kreeg de prijs voor beste acteur. Hij speelde in Dogman, een nazaat van Buster Keaton. Ook de Belgisch-Nederlandse film Girl viel in de prijzen. Het verhaal van regisseur Lucas de Hond over een jonge transgender ballerina... werd bekroond als beste debuutfilm. Wielrenner Tom Dumoulin heeft de Ronde van Italië uitgeroepen tot hoofddoel van het komend jaar, meldt persbureau ANP. Het routeschema van de Giro is hem op het lijf geschreven, zegt Dumoulin. Meer dan dat van de Tour de France. Afgelopen jaar eindigde hij in beide rondes als tweede. De Giro is nu het hoofddoel, maar hij sluit niet uit dat hij ook meedoet aan de Tour. Het weer in het noordoosten sneeuwt het nog licht.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 Still I've got another journey on my mind Lures of this old world have ceased to make me wanna stay And my one regret is leaving you behind But if it proves to be his will that I am first to cross And somehow I've a feeling it will be When it comes your time to travel, likewise don't feel lost. For I will be the first one that you will see, and I'll be waiting on the far side banks of joy. Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand. En de rubrieken De Sterren van Toen en Getipt voor de Top. Natuurlijk ook aandacht voor de cover van de week. Jesus, It's Me Again. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone omschrijft Whitey Morgan als een Waylon Jennings volgeling. Hij blijft dicht bij het geluid en het onderwerp van klassieke outlaw-artiesten zoals Waylon Jennings, Merle Haggard en David Allen Coe. Whitey Morgan blaast dit stoffige genre country nieuw leven in. on these pills. Gave away that cocaine. I couldn't drink enough whiskey to kill all this pain. Your leaving left me damn down in this hole, and it's hard to get high when you're feeling this low. Crossroads met de act van de maand. Dat was Whitey Morgan met Hard to Get High. Nu is het de beurt aan de act van de maand de Mavericks... met toepasselijke songs zo kort voor kerstmis. Zij zijn te gast met Santa Wants to Take You for a Ride... and I Have Wanted You for Christmas. Vincent blijven we nog even in de kerstsfeer. Zij beschrijven de weg naar Bethlehem en krijgen daarbij steun van niemand minder dan Dolly Parton. Joseph watched the campfire slowly burning out. spread a blanket over Mary where she lay. He knelt down beside her on the ground, bowed his head, and he began to pray. Here we is een goede vriend van Dick Demmeren. Hij heeft het door Dick geschreven Jesus, It's Me Again jaren geleden al aan zijn repertoire toegevoegd. De cover van deze week. Lately, Lord almost feel like dying. I wake up like a child alone at night. And sometimes, Lord, I just can't keep from crying. can't find the strength to carry on. Jesus, it's me again. Down on my knees again. Asking you, please, again. Reach out your hand. Jesus, it's me again. I'm on my knees again, asking you please again. Reach out your hand. Mm-hmm. Jesus, it's me again. I'm down on my knees. And I'm asking to reach out your hand. From time to time, I tried to find a reason. talk to you a time time or two before. But this time, Lord, it's more than I can handle. And I know I just can't take it anymore. across, it's me again. Down on my knees again, asking you please again. Reach out your hand. Jesus, it's me again. please again. Reach out your hand. Yes, asking you please again. Reach out your hand. Mary Duff, afkomstig uit Ierland, komt nu binnenwandelen.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 het country kerkhof van dit programma kunnen noemen. De rubriek bevat namelijk songs van ex die niet meer onder ons zijn of niet meer bestaan. In deze rubriek plaatsen we een gedenksteen. Tommy Overstreet, een succesvolle country popzanger in de jaren 70, overleed in 2015, na slechts enkele maanden ziek geweest te zijn. Hij werd 78 jaar. Hij bereikte met 20 songs de top 20 van de Amerikaanse country charts tussen 1971 en 1979. Hij was ook een graag geziene gast in tv-shows vanwege zijn geweldige stem en filmster look. Dankzij If You're Looking for a Fool maken we kennis met hem. If you're looking with every guy that was able. I know I don't fit in your plan, but if you're looking Yes, if you're looking Street bereikte de top 10 met Send Me No Roses in 1973 en in 1974 met Jeannie Marie You Were a Lady. I would send her a rose when I couldn't make it home. I can still hear her say, Send me no roses, send no roses today. Just like our dreams, fragrance will soon fade away. The magic is gone, our love has died empty arms reaching out, left so unsatisfied, needing so much to find. Love that she was denied. What she wanted was my love. Roses weren't quite enough. I remember the day that I heard baby say, Send me no roses, send no roses today. Just like our dreams, the fragrance will soon fade away.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 Jeannie Marie. than you appear to be. achter ons. Nu weer naar het heden. Bij Sunny Sweeney denk je mogelijk aan een groep, maar het tegendeel is waar. Het is een zangeres die al vele jaren aan de weg timmert... en met I Feel Like Hank Williams verdient ze ieders aandacht. last de top. De Hank Williams song I Saw The Light is al maal opgenomen door anderen. Met Josh Turner en Sonia Isaacs kan er weer een versie aan toegevoegd worden. Ook van Rascal Flats is met Feel Likes The First Time een nieuwe single verschenen. I wandered so aimless, life filled with I wouldn't let my dear Savior in. Then Jesus came like a stranger in the night. Praise the Lord, I saw the is het soundtrackalbum van Dolly Parton voor de gelijknamige film uit 2018. De film is eind november verschenen en of die ook bij ons in de bioscoop komt is mij niet bekend. De jukebox kan weer een paar tandjes harder, nu mijn programma er bijna op zit. Hunter Morse draait aan de volumeknop. En ik ben er volgende week weer. Tot volgende week. Dag. me find just what I need, dear. It's your fijne dagen en...